Mark Hokker met het NOS-journaal. In Den Haag is sinds vanmiddag 1 uur opnieuw crisisoverleg over het coronavirus. Dat overleg wordt gevoerd door de betrokken ministers. Premier Rutte houdt na afloop een persconferentie... die rechtstreeks te volgen is bij de NOS, op radio, tv en internet. Waarschijnlijk gebeurt dat het komende uur. Vanochtend noemde minister Blok van Buitenlandse Zaken... het Amerikaanse inreisverbod potentieel heel ingrijpend... President Trump maakte vannacht bekend dat vanaf zaterdagochtend vroeg... mensen uit 26 Europese landen, waaronder Nederland... de VS niet meer in mogen vanwege het coronavirus. De organisatie van de Marathon Rotterdam heeft besloten om de wedstrijd uit te stellen. De marathon stond gepland op 4 en 5 april, maar dat wordt nu later dit jaar. De organisatie zegt dat de veiligheid en gezondheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen altijd voorop staat. De hele Spaanse voetbalcompetitie is voor twee weken stilgelegd. Ook zitten de spelers van Real Madrid in thuisquarantaine. Het gaat om zowel de voetballers als de basketballers van Real Madrid. Ze zijn naar huis gestuurd nadat een basketbalspeler positief getest werd op het coronavirus. Het Formule 1-team van McLaren heeft zich teruggetrokken voor de Grand Prix van Australië... die dit weekend wordt verreden. De reden daarvoor is een positieve coronatest van een medewerker van de renstal. Ander nieuws, er zijn meer maatregelen nodig om olielekken in de haven van Rotterdam te voorkomen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van een ongeluk met een olietanker in 2018. Daarbij stroomde meer dan 200 ton stookolie in water. Door een stuurfout klapte het Noorse schip tegen een steiger. Honderden vogels raakten besmeurd. En de raad adviseert nu om schepen met enkele wanden beter te begeleiden... als ze in de haven van Rotterdam aankomen. En ook moet dit soort schepen op minder riskante plaatsen komen te liggen. Het weer van west naar oost trekt een gebied met buien over. Daarbij is ook kans op hagel en onweer.